met het NOS-journaal. De SP-fractie in de Tweede Kamer blijft in stand. Dat heeft partijleider Roemer gezegd na afloop van de extra fractievergadering... over de anonieme kritiek op zijn leiderschap. In het Algemeen Dagblad klaagden enkele SP-kamerleden vanmorgen anoniem over Roemer. Die noemde dat eerder vandaag buitengewoon laf. De vergadering heeft niet duidelijk gemaakt wie er met de krant heeft gesproken. Maar volgens Roemer gaat de SP-fractie als één man verder. Een leider van de rebellen in Aleppo heeft gezegd dat het bestand met de Syrische regering alsnog ingaat en dat rebellen en burgers morgenochtend volgens plan kunnen worden geëvacueerd. Bronnen bij het Syrische regeringsleger bevestigen dat. De evacuees worden met bussen naar de provincie Idlib gebracht. Die is nog in handen van de rebellen. Op de Dam in Amsterdam kwamen vanavond honderden mensen bijeen om steun te betuigen aan de, aan de inwoners van Aleppo. Treinmachinisten moeten voortaan toeteren als ze de gevaarlijke overgang in het Groningse Winsum naderen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door omwonenden, vrachtwagenchauffeurs en nabestaanden van twee mensen die in 2014 bij de overgang om het leven kwamen. De afgelopen jaren zijn er vaker ongelukken gebeurd. Vorige maand ontspoorde er een trein na een aanrijding met een melkwagen. De laatste twee amateurploegen die nog meededen in het bekertoernooi zijn uitgeschakeld. Vitesse won vanavond met 4-0 van Jodan Boys uit Gouda. AZ schakelde ASWH uit Hendrik Ido Ambacht uit. Ook Feyenoord en FC Utrecht gaan door. Feyenoord won met 5-1 van ADO Den Haag. Utrecht won uit met 2-1 van PEC Zwolle. Supporters van die club belaagden na afloop de videoscheidsrechter. De mobiele eenheid moest er uiteindelijk aan te pas komen. Het weer. In de loop van de nacht kan er mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar een graad of 3. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Vrijdag en zaterdag verandert er weinig, maar het wordt wel kouder. Dit was het NOS Journaal. Ja, twee uur van tussen heb en vloed en eh, helemaal in de kerstsfeer. Kerstspecial 2016 eh, zou ik het willen noemen tussen app en vloed. En eh, ik doe het niet alleen vanavond, ook Orno Hulshoffers hier. Orno, we, we, sloten af met een medley van de Carpenters. En die werd zo abrupt afgebroken door het nieuws. Dat, we gaan nog even door en, een andere medley natuurlijk. Want jij had ook een verzoek voor de medley, toch? Voor de kaart. Ja, het weet, eh, ja, heel typisch uh, dat jij dat... Ik had alleen maar opgeschreven en niet op een stickie gezet. Ja, dus gewoon, eh, telepathie. Ja, telepathie, zo is het. We gaan nou, ervan, we gaan genieten. genieten. geweldige eh, muziek. Ook kerstmuziek. Eh, ik ga even een nummer opzetten eh, voor jou, Orlo... dat je even naar huis kan rijden met kerst. Met, met Chris en Ria erbij. allebei? Toch wel? Ah, oké, ja. en dan heb ik even tijd om koffie te tappen, want het nummer duurt vier minuten ruim. Dus uh, oh. geniet van Chris Ria met Driving Home for... Christmas. net, net, op tijd terug. Just in time, hè? Ja. ja je hebt uh, K. Keizer, uh, wie is dat? K. Keizer en zijn orkestra. K. Keizer en zijn orkestra is een eh, heel oud nummer. het klinkt ook tenminste lekker oud. Dat is, nou, ik heb geen idee eigenlijk. Dat is het niet. Mhm. Ik moet eerst even Spotify moet weer eventjes op pauze zetten. want dan krijg je weer twee nummers door elkaar. draaien. Ja, dan krijg weer twee nummers door elkaar, dus dat werkt niet. We gaan er. Hello there, Mr. Kringle. Ting-a-ling-a-ling, a ling a ling Santa Claus is on the phone. Hey, Harry, you take it first. Hello, Mr. Kringle. Ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Hello, Mr. Kringle. Ting-a-ling-a-ling-a-ling. I want to order a hug for my brother, a kiss for my dad and mother. When you're fixing my sweetie's Christmas tree, put on a lot of love for me. Hello there, Mr. Kringle. Ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Hello, Mr. Kringle, ting-a-ling-a-ling-a-ling. Now I don't want to be a smarty, but am I talking to the right party? You say it's all right because your other name is Santa Claus. Well then, hello, Mr. Kringle, ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Everything will be all right and I'll see you Christmas night. Wait, Harry, don't hang up. I'd like to speak to Mr. Kringle, too. Okay. Santa, here's Ginny Sims. Hello, Mr. Kringle. Please bring a tie for Dad and Brother Joe and my cousin Jane that's single. Won't you help her get a bow? Hey, Ginny, don't hang up that phone. Let me get in there. All right, Santa, here's Sully Mason. Hello, Mr. Kringle. You know I'm in love with the sweetest thing, and I don't want to stay single, so please bring her a diamond ring. Hey, Sully, wait a minute. I have a word to say. Okay, Ishkabibble. Hello, Mr. Kringle. I'm not going to ask for very much. Honest, Mr. Kringle, a couple little things or such. Just a brand new sled, a folding bed, a right and slate, a swinging gate, a big balloon, big as the moon, a bean, a hop, a chocolate drop, a kite with bells. rides, the dog to bites, electric train, soap to clothes, great big drum, licorice gum, knife to cut. Nou, dat klinkt inderdaad eh, dat je zegt... Eh, van een hele tijd geleden dan, Hoor. Ja, hoe, kom je, hoe kom je daar nou nog eens eh, aan dit repertoire? Want dat is, eh, zou ik zelf niet kunnen verzinnen. Uh, ik geloof dat ik het uh, van een uh, cd af heb, dacht ik. Eh, vanuit eh, de Biscooptijd nog. Oké. Dan, eh, weet je wat, dan, we hadden toen een hele, hele arsenaal van, van, van cd's. een hele bak vol met cd's. Omdat ik daar een, een deal uit had gemaakt met een platenzaak, zeg maar, of een eh, cd-winkel. Ja. En dan mochten we altijd cd's eh, halen en dan maakten we reclame voor, weet je wel. En dan mochten we cd's ook houden. En dan, ja, jij hebt, ook nog, jij hebt ook nog die tijd meegemaakt eh, van singeltjes, hè? Met, met, singeltjes Dick Hofland, Dick Hofland en zo, hè? Ja, dat zegt de luisteraars allemaal niks natuurlijk, maar... Je hebt vroeger ook meegewerkt als een, als een discotheek, hè? Ja, drive-in discotheek hadden ze met, met Paul Abrahams. En, Haarlem is allemaal, luisteraars, allemaal uit Haarlem Zuidwest, de Van Hofstraat. Daar wonen die lui allemaal. En, was een hele gezellige tijd, kan ik mij herinneren. Ehm, wist jij, onder dat de Beach Boys ook een eh, kerstcd hebben gemaakt? Uiteraard. Ja, eh, I'll Be Home for Christmas. De versie van de Beach Boys, Brian Wilson. Boys, eh, I'll Be Home for Christmas. Eh, Vaak zijn het toch altijd korte nummers, eh, die, sommige kerstnummers. Ja, dat, dat zal wel aan de, aan ja, Sinterklaas liedjes ook. is Sinterklaas, oh, ja, <laughs> dat is ook niet lang. Dank u Sinterklaasje. Ja, dat is ook niet lang. Ehm, eens even kijken hoor. En dan ga ik eventjes de, de, de cd kersthits opzoeken. Die had ik net te pakken voor, uh, van, van Hollandse artiesten allemaal. En eh, ja, er staat natuurlijk van alles op. Dat heb je natuurlijk... Rob de IJs. <laughs> ja, maar die hebben we al gedraaid hoor. Nou. Dus ja, weet ik. Ja, Maar ik zeg het alleen maar even. Ja, ja, ja, Dus dat kan jij even zoeken. Ja, dat is ook zo. Eh, kerstliedjes, ja, nee, die moet ik niet hebben. Dat, is weer, dat zijn weer die kinderkerstliedjes. Ik had hem toch net te pakken, verdorie. De, de sleutel... Eh, ja, de, de, ja, wacht maar. Nou, dus, wie heeft Leidse de sleutel van de jukebox? Nee, nee de Leidse sleuteltjes. Uh, zie ik misschien ook wel een keer. Of zullen we gewoon, uh, hoe het, uh, All I Want For Christmas Is You Draaien van Mariah Carey? Wel, ja joh. Dan hebben we ze tenminste alle twee gehad. <laughs> ja. dit klinkt ook altijd in Carré, Wereld Kerstcircus. Dan, daar beginnen ze altijd de show mee. Dit. gigantische hit van Mariah Carey... Eh, als het om een kersthit gaat. All I Want For Christmas Is You. En ik zei het net al, eh, het Wereldkerstcircus. Ben er was geweest, hoor nou? Nee, in, in Carré in Amsterdam. Best wel eh, spectaculair, hoor. en een hele leuke sfeer natuurlijk ook. En dan kan je... als je een beetje geluk hebt, kan je ook op het podium zitten van Carré. Dus dan zit, zit je gewoon op het toneel. Want de piste is natuurlijk op de plek waar de, stoelen, de zaalstoelen staan. Hm. En ja, de zijtribunes, dat, is, dus, dat vormt dan een ring om de pistes heen. En eh, ja, er zijn altijd hele goede artiesten daar. Want eh, eh, die, uh, hoe die meneer ook weer, Henk van der Meijden, die, die, organiseert het allemaal. Ja. En die gaat dan naar, naar, naar Cannes of zo. En, daar treden dan ook alle, alle circus. artiesten op ja, en dan gaat hij die natuurlijk een beetje... Ja, dan gaat, die, gaat die, de beste act gaat die, probeert hij dan in, de wacht, in de wacht te slepen, zeg maar. En, ja. Ja, het is wel vreselijk duur om erheen te gaan. Want ik geloof de goedkoopste plek 60 euro een kaartje. Zo, eh. ja. ja. Dus-, dus, nee, dan kan je beter eh, nu met kerst eh, maar naar het Rinaldo Park in Haarlem gaan. waar Circus Rins weer ja. aanwezig zal zijn. Ja, want ik zag ze in de, in de Zeilstraat met een, met een wagen staan. En dan zag ik ook, oh, dan zag ik ook Milko. De Zeilstraat? In de Zeilstraat, ja. oh, ik heb ik heb hem eh, bij, eh, op, eh, het, op de botermarkt zien staan. Oké, nou misschien zijn er twee. Dat, zou kunnen. Maar in de Zeilstraat stond er dus ook eentje. Tegenover oh, maar wacht even. Jij bent op zaterdag geweest, hè? Ja. En ik, ik zag ze zondag. Dus oh, dan zijn ze waarschijnlijk later... de Nieuwe Groenmarkt was dat. En Milko was er ook. En, die, en die stond bij, bij zo'n figuur. ja. En liet zich fotograferen door allerlei voorbijgangers. en... en ik heb nog even met hem zo praten, want eh, eh, zoon Sven heeft ook een keer in, het circus eh, gezongen. voor af aan de voorstelling, toen hij nog wat kleiner was. dus Milko kent mij vanuit die periode, zeg maar. En vertelde mij dat het weer goed gaat met Circus Rens. Ze zijn natuurlijk failliet geweest, een soort doorstart geweest. Ja, er is één iemand, geloof ik, die heeft gedeeld. Dus ze zouden nog kunnen opkopen of zo. Uh, nou, dat precies is gegaan, weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, het circus is er weer. En staat ook weer in de regio. Meestal was dat het geval in Schalkwijk of in, eh, in de Waardepolder... waar ze altijd hun tent op zetten. Nu het rijnalda hè? Ja, nu nou, is het eh, Rijnalda-park. Nee, het was altijd eh, waar ze nu hebben gebouwd, hè? Daar, bij het um, Boerhaven zwembad daar zo. Oké. Daar stonden ze altijd... Hmm. Je weet wel, waar, nu, nu is daar de nieuwe Jans, of, de Jacob kliniek. ja, ja, ja. ja. van de... nou, hoe heet het nou daar zo? Hé, verdikke maar. Ja, het is Andere kant van de Prins Bernhardlaan. Is toch maar. het Ja, nu is het een alderpark ja. ja. Ja. klopt. Nou. Maar waar het altijd vroeger wel... Nou, Hannie Schafstraat, bedoel je daar, die kant op? Ja, aan de overkant van de Hannie zeg maar. precies, daar. Dat, dat, gedeelte van de Boerhavenlaan, zeg maar. Ja, maar daar is nu eh, dus die eh, eh, Sint-Jacob-kliniek uh, gekomen. Dus daar is nou geen plek meer om... nee. Nou, het is even goed circus daar, hoor. En oud. Het is even goed circus daar, hoor. Ja, <laughs> <laughs> al die oudjes. Al die oudjes in de piste. Hey, ehm, we gaan eventjes nog even draaien van wat jij meegenomen hebt. Want eh, we schieten alweer op. Het is nog een half uurtje te gaan. Dus als we die liedjes nog voorbij eh, willen laten komen... Ah, dan, dan wil ik als eerste natuurlijk eh, van Middle of the Road met Sally Carr. Oké, want... Christmas Lullaby. Ja, niet zo... <laughs> Christmas Lullaby. <laughs> nou goed. Hey, even kijken hoor. dat is Sally. Ja. Ja. Oké, dan komt hij. Nou, dit is... Uh... Nou, dat is hem niet. Dit is hem wel. Dat is... Heel verschil, hoor. Eh, ja. <laughs> jij blert er altijd gelijk in. Children are sleeping, dreaming. van The Middle of the Road met de Christmas Lullaby. Eh, wat had ik nog weer opgezocht? Ja, ik had ook nog wat opgezocht. Dat is niet te geloven. Uh, ja, eh, namelijk de, de baseballs met of the Red-Nosed Reindeer. Wat oh, die gaan nou speer. Ja. You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen. You know Comet and Cupid. Donner and Blitzen, say, but you recall that most important reindeer of all. had a very shiny nose. And if you ever sorry you would even say those. All of the other reindeer they used to love and call them names. Oh, they never let poor join an and do reindeer games. Yeah. Then one funny Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Now how the reindeer love and they shouted out with glee. Except Rudolph the red-nosed reindeer, you were down in history.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 Um, Abba? Ja, oh, ja, goed. Yes! Oh. Ga je door voor de duizend euro? Ja, zeker weten. <laughs> zijn een beetje vroeg, maar... Eh, mm, desalniettemin uh, gemeente... volgt uiteindelijk erop, dus eh, ja, na de kerst. happy New Year. the Marmalade, Reflections of My Life, Obla Di Obla Rainbow, noem maar op, al die nummers. Maar ook een kerstliedje, Orno. Oh Holy Night heb jij uitgezocht. Ja, klopt. Nou, die gaan we draaien. Gaan we even draaien. Ja. Nou, fijn. stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long live the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill for yonder breaks a new and glorious Marmalade. Een heel andere eh, ja. muziek, hè? Ja, dat is... Uh, gewend, ja, nou, ik, ken het ook niet. Hey, Julie Andrews. Ik ga hem ook maar even draaien, want eh, we hebben nog niet zo lang meer te gaan voor 12 uur. en jij hebt nog een aantal mooie nummers meegenomen. Onder andere ook nog Bing Crosby. Maar in ieder geval eerst Julie Andrews met The Secret of Christmas. Het geheim van kerstmis. kerstmis. It's not the glow you feel when snow appears. It's not the Christmas card you've sent for years. Not the joyful sound gift you send on Christmas Day will not bring back the friend you've turned away. So may I suggest the secret of Christmas. first time. langzaam maar zeker hebben de klokjes weer weg. En we hebben nog eh, ongeveer een kwartier te gaan. Dus eh, we moeten... Eh, nou, we moeten ineens alles afraffelen. Nee, we gaan... Ja, afraffelen. <laughs> Dan nee, we gaan Ik zei net bij de eerste uur, zeg van... Je gaat toch niet alles achter elkaar wegdraaien van mij, hè? En dan moet je maar niet zoveel <laughs> meenemen. Je hebt ja, nou, ik denk van... ik koffer vol met nee. meegenomen. Ja, koffer vol. Maar ja, ja ik denk dat... jij gaat twee uur wil je met kerst ja, vullen. Dus dan... Hoppa. Nee, nou, heb ik een, naam, een dame die eh, leeft alleen maar overdag. Doris D. Nee, ja, ik wou, ja, ik wou net zeggen van eh, we gaan eh, niet uh, Kees raken.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 doesn't show signs of stopping. And I bought some corn for popping. The lights are turned way up. How you'll hate going out in the storm. But if you really But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. But if you Doris Day met Let It Snow. Wist jij, Orno, dat uh, Georgina Verbaan... Die ken je wel, hè? Ja, ja, ja. ja. Het schaap met de vijf poten en zo, hè? Onder andere, ja. Eh, de actrice, goed actrice. Uh, een jonge, jonge dame nog. En eh, ja, best wel een geinig typie vind ik zelf. Ex van Hoe Heurt Het. Van wie? De ex van, een ex van Hoe, hoe Heurt <laughs> Jort Kelder. <laughs> Is dat zo? Ja, ben je dat nooit geweten? Ja, ja die hebben samen een relatie. Oh? Ja. Ja, ik heb Jort gesproken, maar... Ik heb Hij had het niet over Georgina. <laughs> Nee, dat is, zo, in, zo intiem ben ik niet met Jort geweest. <laughs> Eh, oh, oké, Jord. Jort, maar ze heeft ook gezongen. Eh, en This Christmas. Dus ik, ga ik heb het nog nooit gehoord. Ik ga het maar gaan draaien. Ik ben nieuwsgierig. dat was dus eh, Georgina Verbaan. De ex van Jort Kelder. Nou, ja. <laughs> Heb je weer eens wat... Eh, ja. je, moet, je moet wat weer de shownieuws eh, volgen. Eigenlijk hoor, wel, dat, Eigenlijk wel. Nou, ik zal het Gek is dat ik het wel eh, vroeger deed. Eh, omdat ik natuurlijk toen in het gooien werkte. Denk, dacht ik altijd van, eh, moet wel overal van op de hoogte zijn. Dus mm. als je er eentje binnenkomt lopen van, hé, hey, is het uit, joh? Ik, ben, ik heb het jou al verteld, maar Dolly misschien nog niet. Ik ben morgen als varenlid ben ik de hele avond uitgenodigd bij Jeroen Pauw. om eerst om acht uur een special op te nemen. ik weet niet waar het over gaat. Ik weet ook niet wie, wie de gasten zijn. Dus dat moeten we even afwachten. We krijgen een hapje en een drankje gratis. Als vaker niet En daarna, en daarna nog naar de live eh, uitzending van 11 uur. Oh, dus hm? Om, om, ja, om 11 uur. Dat, eh, en die special wordt, ja, die special die wordt uh, waarschijnlijk op een later tijdstip uitgezonden. Ik weet ook niet waar die over gaat. Dus, Kerst? Maar, ja, het zal wel van over kerst gaan. Nou, en vanavond, vanavond, ah. gaat het, vanavond gaat het ook over kerst. En we gaan eens lekker Hollands met Jannes. Een heel gezellig kerstfeest. weer een jaar voorbij. De tijd is snel gegaan. Soms een traan en dan weer blij. Zo blijft het leven gaan. Sta er niet te lang bij stil. Al loopt het jaar en nijd. Weet dat alles op een dag of zomaar het verdwijnt wens u nu een heel gezellig kerstfeest. En veel geluk voor in het nieuwe jaar. Onthoud na dit, zijn er nog zoveel dagen. Dan worden nog jouw mooiste droom. gezellig plaatje. We gaan eruit met een eh, nummer wat jij nog eh, hebt aangeleverd, Orno. En dat is een nummer van eh, Bing, Bing Crosby. The White World of... winter. Of Winter, zo is dat. Wij wensen u allemaal een, een goede nacht, luisteraars, straks. En morgen weer gezond op. dank voor het luisteren allemaal. tot de volgende keer. Tot de volgende keer maar weer. Hoi, hoi. Hoi. wonderful white world of winter. Darling, we'll have a wonderful time. First we'll ride side by side through the hitter and roundelay to the sleigh bells' merry chime. Then we'll ski fancy free down Old Baldy and take those chances all silly people do. If there's ever a moment you are freezing, just a little squeezing, a little squeezing. Could, be could be mighty pleasing in this wonderful wide world of winter. I'm falling head over heels over you. In this wonderful white world of winter, darling, we'll have a wonderful time. If we prayed it would snow all this winter, I ask, is that a terrible, horrible crime? I can't wait till we skate on Lake Happy and sup a hot buttered cup in the afterglow. If there's ever a moment you're not laughing, Maybe a toboggan. But don't bump your little noggin. little noggin. In this wonderful wide world of winter, I'm thinking you are the sweetest one I know. Here we go. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.